Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Veld verwoest. Het vuur ontstond de afgelopen avond in het winkelgedeelte van het tuincentrum en sloeg over naar een naastgelegen woning. De bewoners konden op tijd wegkomen. Bij de brand in Veldhoven kwam veel rook vrij die over de snelweg A2 dreef, maar de weg hoefde niet te worden afgesloten. Tegen middernacht had de brandweer het vuur onder controle. Het blussen gaat nog de hele nacht door. Er zijn ook wat bestrijdingsmiddelen verbrand, maar uit metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Amerika heeft met afschuw gereageerd op het bloedbad van donderdag in een dorp in Syrië. Volgens minister Clinton van Buitenlandse Zaken kan het geweld niet zonder gevolgen blijven. Rebellen zeggen dat in het dorp in de provincie Hama mogelijk 200 mensen door een militie zijn vermoord. Nadat het dorp door het Syrische leger was bestookt vanuit tanks en helikopters. Volgens Clinton bewijst het bloedbad dat het regime in Syrië onschuldige burgers vermoordt. Ze vindt dat de VN-veiligheidsraad actie moet ondernemen. Ook VN-topman Ban Ki-moon vindt dat. In Los Angeles is filmproducent Richard Zanuck overleden. Hij produceerde kaskrakers als The Sound of Music, Jaws en Planet of the Apes. Zijn vader was een van de oprichters van filmstudio 20th Century Fox... Richard Zanuck werkte daar ook jarenlang, totdat hij in 1970 door zijn vader werd ontslagen. Daarna begon hij met veel succes voor zichzelf. In 1989 won Zanuck met Driving Miss Daisy de Oscar voor beste film. Hij bleef tot zijn dood actief in de filmindustrie. Dit jaar nog produceerde hij de horrorcomedy Dark Shadows, met in de hoofdrol Johnny Depp als vampier. Richard Zanuck was 77 jaar. Het weer, vannacht vooral in Limburg en in het westen buien, minima rond 13 graden.